Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In New York is een explosie. Er zijn volgens de brandweer zeker 29 lichtgewonden. Burgemeester de Blasio van New York zegt dat er opzet in het spel is... maar dat er geen aanwijzingen zijn dat het gaat om een terreuraanslag. Het is onbekend wat er precies is ontploft. Amerikaanse media melden dat het mogelijk gaat om een explosief in een vuilnisbak of een gereedschapskist. De New Yorkse politie zegt tegen CNN dat in de buurt mogelijk een tweede explosief is gevonden... Het zou gaan om een snelkookpan die met draden verbonden is met een mobiele telefoon. De Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Churkin, is weggelopen uit een spoedberaad over Syrië. Hij verliet de zaal nadat de Amerikaanse ambassadeur Power de vergadering een Russische stunt had genoemd. De Veiligheidsraad was op verzoek van Rusland bijeen om te praten over de luchtaanval in het oosten van Syrië gisteravond. De coalitie onder leiding van Amerika viel toen per ongeluk een stelling van het Syrische leger aan. Daarbij kwamen mogelijk 80 militairen om het leven. De regering Obama heeft intussen spijt betuigd over de aanval. De SP wil alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Calais opvangen in Nederland. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen zei in Met het oog op morgen dat ze wil onderzoeken of daar steun voor is in de Tweede Kamer. Ze wil voor de kinderen van Calais een vergelijkbaar plan als voor de alleenstaande gevluchte kinderen uit Italië en Griekenland. Staatssecretaris Dijkhoff onderzoekt de mogelijkheden om 750 van deze kinderen naar Nederland te halen. Malou van Rijn heeft bij de Paralympische Spelen in Rio goud gewonnen op de 100 meter sprint. In de T44-klasse bleef ze de Duitse Irmgard Ben-Susan en Josiah Kane uit Trinidad en Tobago maar net voor. Het is voor Van Rijn de tweede gouden plak van deze Spelen... na haar overwinning op de 200 meter. Het weer vandaag wisselend bewolkt. In het oosten van het land lossen de meeste wolken op. In het westen zijn er stapelwolken waaruit later wat regen kan vallen. Het wordt 20 tot 22 graden en de noordoostenwind is zwak of matig. En tot en met woensdag houdt dit weer aan.